de nieuwe verslet van onze bachelor. Zeer protoig. Veel steken, maar weer zin toe Dit is de Vanessa, van Lintje Beken om de kassa. Tijdens is de last van chagroen, toe moe van niks kan te doen. Dat is de eens vraag, Gelijk dat je niet handjes gepast voor mijn beat. Ik zou er willen zeggen, mokken tafel ik dan niet, want graag een pluis op mijn oren. Hoe maak ik er dat wel is, niet plat of niet gemien. Die van komt de Jalie, dat kan geen van mijn tien. Hoe pakt u dan naar nou ons zonder ik af te gaan en toch beleefd te blijven? Jerk! Hou zijn je niet te gerren. Koga jete herre, hoa zaten jete herre Koga jete herre, hoa zatman jete herre Koga jete herre, hoa zaten jete herre Koga jete herre Uite ka përdushke ja Si op në përpestën Mirë staluj Allon një këmensh op het tien Shit Het is een pekeltrit En een kremper Voel me zo hij is al gezien hè de nieuwe slet van onze bachelor. Die is echt een schuitkit. Met nog veel kakon en een kerkenpit. ge gepast voor mijn beat. Ik zou er willen zeggen, maar een tafel ik dan niet, want graag en pluis op mijn oren. maak ik er dat was, maar niet plat of niet gemeen. Die van kom de jalie, dat kan geen van mijn tien. Hoe pakt u dan naar ons graal graag af te gaan en toch beleefd te blijven? Hoi, zijn je niet te gerren. Oga yete kere hoa zaten yete kere Oga yete kere hoa je te kere Oga yete kere hoa zaten yete kere Oga te kere Yo! Alles goed en dag gedonnen vannacht Kan me niet meer Hoor in mijn koude mogen gezeten vannacht En de meisje affronteren Alle pintje dag gedronken en vannacht Dag ze nemen een kantel Hoe ben ik ik nog thuis gerokt vannacht Bij wie ik allemaal stond bellen het de het dak en vannacht. Kan men in de rappen leven, hoor in mijn kalm zitten vannacht. En de meisje affronteren, alle pintje dak gedronken en vannacht. Dacht ze nemen een kantel. Hoe ben ik, ik nog thuis vannacht? vandaag? Bij wie heb ik allemaal stond